van 7 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Enschede zijn vijf mensen opgepakt voor mensenhandel. Onder meer voor ontucht met een minderjarige. Het slachtoffer was volgens de politie een meisje van 16. Ze deed aangifte van seksuele uitbuiting. Uit onderzoek bleek dat ze gedwongen werd tot prostitutie. Ze moest het verdiende geld afgeven. Een van de verdachten zou ook kinderporno hebben verspreid. Voor het eerst zijn Amerikanen in hun eigen land besmet met het Zika-virus. Het zijn vier inwoners van Florida. Die zijn gebeten door een mug die het virus bij zich droeg. Ze raakten vrijwel zeker besmet in een gebied bij Miami. De vier zijn namelijk niet het land uit geweest... en liepen het virus ook niet op door onveilige seks. De kans op verspreiding van het virus in Amerika neemt nu aanzienlijk toe. Het virus kan ernstige schade veroorzaken bij ongeboren baby's. In Syrië is bij een bombardement een kraamkliniek getroffen. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend door wie de bommen zijn gegooid. Het bombardement was in een gebied waar rebellen actief zijn, in een provincie in het noordwesten van Syrië. Het is de enige kraamkliniek in een straal van ruim 100 kilometer. Mosselen en oesters in de Oosterschelde zijn weer gifvrij. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het verkoopverbod opgeheven dat ruim een maand geleden werd ingesteld. Toen werd in de schelpdieren de giftige stof tetrodotoxine gevonden. Mensen kunnen daar ziek van worden. Het verbod kwam op een ongelukkig moment, omdat net het nieuwe mosselseizoen was begonnen. Het weer vanavond in het noordwesten wat motregen. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen opnieuw wat buien, vooral in het zuiden en oosten.